Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De winnaar van de Duitse verkiezingen wil voor Pasen een nieuwe regering. Zijn partij, CDU-CSU, won gisteren de Duitse verkiezingen met dik 28 van de stemmen. De Christendemocraten gaan waarschijnlijk onderhandelen met de SPD. Die twee partijen hebben samen een kleine meerderheid. De onderhandelingen kunnen wel moeilijk worden. Correspondent Gien Balduk ligt uit waar de knelpunten zitten. Ja, het zou onder meer op het gebied van ehm, migratie en asiel zijn. Eh, Merts die maakt in de campagne eh, op een gegeven moment heel duidelijk... dat eigenlijk als er een nieuwe regering moet komen... dan sowieso zijn asielplannen doorgevoerd moeten worden. En dat houdt er onder meer in het compleet eh, stopzetten van alle asielaanvragen aan de grens. Ook het stopzetten van alle gezinsherenigingen. En het, dat de grenscontroles onder meer met Nederland permanent worden... in plaats van tijdelijk. Dat ziet de SPD helemaal niet zitten. Merz heeft al gezegd dat hij niet wil samenwerken met de radicaalrechtse AFD... die met 20% van de stemmen de tweede partij werd bij de verkiezingen van gisteren. Bij een explosie in Rotterdam is een portiekflat beschadigd geraakt. Iemand tikte daar de ruit van een deur in en gooide een brandbom naar binnen. De brandweer moest komen blussen. Meerdere mensen zijn gecheckt door de ambulance omdat ze rook hadden ingeademd. De schaal van Richter is gewonnen door Joost Klein met zijn songfestivalhit Europapa. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt en is voor de meest gedraaide Nederlandse track van het afgelopen jaar op 3FM. Als eerbetoon aan de songfestivaldeelname van Joost heeft 3FM een beeldje van Joost in zijn schoudervullingenpak neergezet in het weiland bij zijn geboorteplaats Britsum in Friesland in Nederland zijn na het faillissement van de Blokker nog ongeveer 40 winkels over. Dat zijn ondernemers die de naam Blokker kunnen blijven gebruiken. De vestiging in Spakenburg is er daar één van. De mensen in het dorp en daarbuiten zijn erg blij dat zij nog een Blokker in de buurt over hebben. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik eh, hoop dat het nog heel lang kan blijven bestaan. Ja, fantastisch heel fijn. <laughs> ik kom zeker terug. De eerste paar weken dacht ik van help, eh, is het Sinterklaas of zo? Want in januari dan wordt het voor ons toch altijd wel een beetje een dode maand. En uh, we dachten van nou afkloppen of het zo blijft of niet. Maar tot nu toe eh, ja, komen mensen terug, weten ze ons te vinden. Dus ja, superleuk, echt leuk. De blokker in Spakenburg is nog de enige die over is in de provincie Utrecht. Het weer nog. Het wordt een kletsnatte dag met in het hele land buien. Later vanuit het westen wel ietsje droger en koud is het ook niet. Het wordt vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen... want er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Zuidoost. 7 kilometer file daar in 10 minuten vertraging... doordat de linkerrijstrook dicht is. Vijf minuutjes oponthoud op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.